Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Philips roept weer slaapapneuapparaten terug. Het gaat om ruim 1200 van die dingen. De meeste in de Verenigde Staten en ook een aantal in Frankrijk. De Dream Station apparaten moeten voorkomen dat mensen stikken in hun slaap. En die dingen werden al eerder gecheckt omdat ze iets mankeerden. De nieuwe problemen zijn een paar maanden teruggevonden. Volgens Philips zijn er verkeerde serienummers ingevoerd. En patiënten konden daardoor een apparaat krijgen dat verkeerd was afgesteld. De Amerikaanse toezichthouder zegt dat patiënten het risico lopen op ademhalingsproblemen, hartfalen of zelfs om dood te gaan. Ticketswap zegt blij te zijn met de plannen van staatssecretaris Oesloe... om de superhoge prijzen aan te pakken van doorverkochte kaartjes. Dat zegt de directeur van het kaartjesplatform tegen persbureau ANP. Oesloe liet gisteren weten aan plannen te werken... om de woekerprijzen bij concertkaartjes tegen te gaan. Ze gaat eerst kijken hoe andere landen daarmee omgaan... en komt dan waarschijnlijk in het najaar met de plannen. Een tapijt maken en dat dan verkopen voor precies het bedrag van je studieschuld. Kunstenaar Mart Veldhuis uit Amsterdam die doet het. Zijn kunstwerk een tapijt, genaamd Eigen Schuld, hangt sinds gisteren in het Dordrechts Museum. Volgens Mart draagt dat kleed het gevoel uit van heel veel studenten nu... die door het leenstelsel de dupe zijn geworden. Maar ja, waarom een tapijt? Al eeuwenlang worden tapijten gebruikt als een vertelvorm... om sociale en politieke verhalen te vertellen. Het staat symbool voor iemand die een hoge studieschuld heeft... onder het sociale leenstelsel. Door mijn eigen studieschuld in te zetten als, uh, als verkoopprijs. Probeer ik eigenlijk ook bewust zijn rondom schuld en eh, het sociale leenstelsel eigenlijk te vergroten. Hij haalde de inspiratie uit zijn eigen zorgen of hij ooit wel een baan zou krijgen of een huis zou kunnen kopen. In zijn school, de HKU in Utrecht, vond het kunstwerk in elk geval tof en gaf hem een 10. En Mart won er ook een award mee. Nu nog een koper vinden, want die is er nog niet. Krijg je nog het weer. De rest van de avond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs. Later kan het zonnetje wel nog even doorkomen en wordt het een graad of 13.